uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Defensie gaat een miljardenorder plaatsen bij Nederlandse scheepsbouwers. Die mogen de komende jaren vier nieuwe fregatten bouwen. Dat zal het kabinet vandaag besluiten, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. De kosten van de marineschepen kunnen, inclusief bewapening, oplopen tot 8 miljard euro. Een voormalige Amerikaanse diplomaat heeft bekend dat hij sinds 1981 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba. Hij werkte op de Amerikaanse ambassades in onder meer Mexico, Argentinië en Bolivia, maar spioneerde daar voor Cuba. Hij zou ook valse informatie hebben verstrekt aan de Amerikaanse overheid. Hij liep tegen de lamp toen een FBI-agent zich op WhatsApp voordeed als medewerker van de Cubaanse inlichtingendienst. De 73-jarige oud-diplomaat wordt onder meer verdacht van samenzwering tegen de VS. Met zijn schuldbekentenis hoopt hij minder zwaar te worden gestraft. Beveiligingsbedrijven hebben vorig jaar een kwart meer omzet geboekt, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze profiteerden van de groeiende vraag en bovendien stegen de tarieven. Opvallend is dat steeds meer beveiligers voor zichzelf beginnen. Het aantal bedrijven is in minder dan twee jaar tijd bijna verdubbeld, tot ongeveer 12.000. De Britse tv-kok Dave Myers is overleden. Hij was bekend van het kookprogramma The Harry Bikers van de BBC. Daarin reisde hij met een andere kok op een motor de wereld over... en kookte ze lokale gerechten. Dave Myers overleed aan kanker. Hij was 66 jaar. Zanger Jan Smit heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gekregen. Zijn tienjarige zoon gaf hem de award in de talkshow Umberto. De jury noemt Smit een artiest die altijd herkenbaar is voor een groot publiek. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Het weer, hier en daar nog een bui, minimaal rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door... maar later trekt het weer dicht en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden.